Jan de Vries met het NOS Journaal. Oekraïne heeft opnieuw minder wapens en munitie gekregen van bondgenoten. Dat concludeert een Duits onderzoeksbureau... na het bestuderen van de toegezegde steun van landen. Eerder dit jaar compenseerden Europese landen het wegvallen van hulp uit de VS nog. Maandelijks werd er gemiddeld zo'n 5 miljard euro uitgetrokken voor steun. Inmiddels is dat minder dan 2 miljard euro per maand. Als deze trend doorzet, krijgt Oekraïne dit jaar de minste militaire hulp... sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Het is onduidelijk in hoeverre Oekraïne het gebrek aan militaire hulp zelf kan opvangen. Ondertussen zinspeelt de Oekraïense president Zelensky op verkiezingen. Hij zegt dat zijn land ertoe bereid is, ook als de oorlog met Rusland nog niet gestopt is. Hij wil wel veiligheidsgaranties van de VS en Europa dat alles eerlijk zal verlopen. Oekraïnse verkiezingen zijn een eis in het plan van president Trump voor een einde aan de oorlog. Veel kinderen in de wereld die in een moeilijke humanitaire situatie leven... kunnen geen hulp krijgen. Dat zegt VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF. In hun jaarlijkse noodhulprapport zeggen ze dat het aantal ernstige schendingen... van kinderrechten in conflictgebieden het hoogste ooit is. Hulpverleners kunnen kinderen in bepaalde gebieden niet bereiken... doordat regio's vastzitten tussen frontlinies. Door wereldwijde bezuinigingen moet UNICEF naar eigen zeggen soms ook kiezen waar ze wel hulp bieden en waar niet. Twee mannen uit Groningen zijn veroordeeld voor fraude met valse retourzendingen. Daarmee wisten ze 260.000 euro buiten te maken. Ze werkten twee jaar bij PostNL en daar zetten ze een nagemaakt retoursysteem op de computers. Ze bestelden dure spullen bij Amazon en draaiden neppe retourlabels uit... waarop stond dat ze de spullen hadden teruggestuurd. Maar in werkelijkheid verkochten ze die door. Het weer, de dag start bewolkt. Later breekt vanuit het westen de zon vaker door.